Mark Hokke met het NOS-journaal. President Trump heeft formatie in te zien. De maatregel komt een dag nadat Brennan via Twitter felle kritiek had geuit op de Amerikaanse president. Trump kondigde aan ook de bevoegdheden van andere chefs van overheidsdiensten onder de loep te nemen. Onder hen zijn onder andere James Comey, de ex-directeur van de FBI, en Susan Rice, de nationaal veiligheidsadviseur van Trumps voorganger Barack Obama. Het is in de VS gebruikelijk dat mensen hun security clearance ook na hun termijn behouden. Er zijn deze zomer tot nu toe 39 boetes uitgedeeld voor overtredingen van het sproeiverbod. Nog eens 150 mensen kregen een waarschuwing, blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. De boete is minimaal 500 euro voor particulieren en minimaal 1500 voor bedrijven. De waterschappen controleren met vliegtuigjes en drones op het naleven van het verbod, maar ze krijgen ook tips van mensen die overtredingen melden. In 13 van de 21 waterschappen mag op dit moment niet gesproeid worden met water uit plassen of sloten. In Libië zijn 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton voor een incident tijdens de opstand in Tripoli in 2011. Ze openden het vuur op mensen die vierden dat rebellen de stad in handen hadden gekregen. Tientallen feestvierders werden door kogels geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De schutters zouden aanhangers van ex-president Gaddafi zijn geweest, die toen nog aan de macht was. In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn in een park 76 mensen onwel geworden na drugsgebruik. Bijna alle slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe, schrijft ABC News. Drie mensen zijn aangehouden. Het zou gaan om de drugs K2 of Spice, synthetische cannabis. Een overdosis kan leiden tot agressie, hallucinaties, het verlies van bewustzijn en zelfs tot de dood.